Gert met het NOS-journaal. Maar weinig boeren maken gebruik van de eerste uitkoopregeling... om de stikstofuitstoot te verminderen. Van de zeker 750 bedrijven die voor de regeling in aanmerking kwamen... hebben er in twee jaar tijd maar 20 een akkoord gesloten... blijkt uit een inventarisatie van de NOS. De provincies zeggen dat het Rijk de voorwaarden voortdurend verandert... en dat maakt boeren huiverig. De vakbonden FNV en CNV stappen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen voor zorgmedewerkers die door een coronabesmetting op het werk long covid hebben gekregen. Een ultimatum van de bonden aan de staat is voorlopen. Doordat zorgmedewerkers al twee jaar ziek thuis zitten, zijn ze ontslagen. Een grotere groep kan door klachten nog altijd minder werken dan voor, dan voor corona, waardoor hun inkomen is gedaald. De bonden vinden de staat verantwoordelijk... omdat zorgmedewerkers in de eerste maanden van de pandemie... zonder bescherming hun werk moesten doen. Behalve de huisartsen hebben alle partijen het Integraal Zorgakkoord getekend. In het akkoord staan plannen voor meer samenwerking en voor meer aandacht voor preventie. De huisartsen wijzen het akkoord af omdat ze vinden dat er te veel taken bij hen worden neergelegd... omdat toezeggingen aan hen niet kunnen worden afgedwongen als ze niet worden nagekomen. In Nunspeet zijn bij twee incidenten in totaal zes mensen gewond geraakt. Gisteravond raakten drie mensen gewond, vermoedelijk bij een steekpartij. Twee verdachten zijn aangehouden. Een paar minuten later was er een eenzijdig ongeval... waarbij drie inzittenden van een personenauto gewond raakten. Het is onduidelijk of de twee voorvallen met elkaar te maken hebben.